Stap in, niet langer dralen, want wij steken van wal. In het licht der stralen, wat de vangst geven zal. Trek stevig aan de touwtjes, haal met de netten in. Draai jij vissersvrouwtje, is dat wel naar je zin? Leben, Saufrei. und endlich stehen.